Volgens fractievoorzitter Roemer zullen mensen met een laag inkomen, werklozen en zieken zich het leplazeren schrikken. Aan de andere kant zullen maar weinig bankiers of multinationals zijn geschrokken, zegt de SP. D66-leider Pechtold heeft weinig nieuws gevonden in de rapporten. Hij vindt het voordeel van de publicaties dat de partijen zo vlak voor de verkiezingen niet weg kunnen lopen voor de keuzes. Partijen die zeggen dat de woningmarkt wel zo kan blijven, hebben nu zwart op wit dat dat niet kan, zegt de D66. De FNV noemt de bezuinigingsvoorstellen van de ambtelijke werkgroepen een uitdragerij waarin een visie mist. Elke partij kan er naar eigen willekeur een bezuinigingspakket uit samenstellen, zegt de vakcentrale. Volgens de FNV leiden de voorstellen tot een grotere tweedeling in Nederland. Ook het CNV vindt dat er eerst een visie moet worden bepaald voordat er bezuinigingsoperaties beginnen. Veel studenten en mbo'ers zullen niet verder studeren als de studiefinanciering verdwijnt. Dat blijkt uit een enquête van de studentenvakbond LSVB. 20% van de studenten op universiteiten en hogescholen zegt af te haken als ze geen prestatiebeurs meer krijgen. Dat geldt voor ruim 40% van de mbo'ers. De studenten hebben de afgelopen tijd actie gevoerd tegen de plannen van het kabinet om de studiefinanciering te vervangen door een leenbeurs. De commissie Gelijke Behandeling zegt dat Albert Heijn To Go discriminatie toestaat. Bij sommige vestigingen van de supermarkt wordt bij sollicitaties gediscrimineerd op afkomst of leeftijd. Zo wilden sommige managers geen Marokkanen en dat werd door het hoofdkantoor niet direct afgewezen. Het bedrijf dat de To Go winkels runt heeft wetenschap beloofd. Het weer geleidelijk opklaringen. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen eerst droog. Smiddags gaat het regenen en het wordt dan een graad of 12. Dit was het.